Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen wereldleiders zitten achter een laptop voor een online klimaattop. 40 landen doen daaraan mee. Ook de Verenigde Staten. Onder president Trump stapte dat land nog uit het klimaatakkoord van Parijs. Maar zijn opvolger Joe Biden heeft juist grote ambities. De CO2-uitstoot in 2030 moet gehalveerd zijn ten opzichte van 2005. Er is volgens hem geen tijd te verliezen. We must get on the path in order to do that. If we do, We'll breathe easier, literally and figuratively. We'll create good jobs here at home for millions of Americans and lay a strong foundation for growth for the future. Time is short, but I believe we can do this. Nederland doet trouwens niet mee aan de top. Het gaat niet lekker met het aantal nieuwe coronabesmettingen. 9.648 mensen kregen te horen dat ze besmet zijn. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Ook in de ziekenhuizen liggen meer mensen met corona. Bijna 840 patiënten zijn er zo slecht aan toe dat ze op de intensive care liggen. Dat is de grootste stijging in twee weken. De NS gaat vanaf volgende maand weer, gaat vanaf volgende maand weer met meer treinen rijden. Het spoorwegbedrijf verwacht meer drukte in de treinen nu het kabinet versoepelingen heeft aangekondigd. Volgens de NS moeten reizigers er ook rekening mee houden dat ze vaker naast iemand anders moeten zitten. Turnbondscoach Gerben Wiersma heeft zich niet schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tijdens het trainen van de vrouwenselectie. Volgens een speciale tuchtcommissie is er niet genoeg bewijs. Wel werd voor het eerst duidelijk waarvan hij nou werd beschuldigd, zegt verslaggever Edwin Cornelissen. En nu wordt duidelijk dat de aanklacht was dat hij eh, turnsters zou hebben bespot vanwege hun uiterlijk of gedrag. Eh, hij werd beschuldigd van emotionele en psychische mishandeling. En dan gaat het bijvoorbeeld om het zaken van het negeren van turnsters. Eh, hij noemde een meisje het moeilijkste meisje van de klas. hij zou een ander hebben uitgemaakt voor slet. Hij zou ook gezorgd hebben voor een angstcultuur als het gaat om het aangeven bijvoorbeeld van blessures. De coach is vorige maand al gestopt, net voor het EK turnen en de Olympische Spelen. Hij zei geen plezier meer te hebben in zijn werk. Het weer, zon, maar ook wat wolken vandaag. Het wordt een graad of 12. Morgen wat meer zon, maar het blijft best fris. 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Een doorgestuurde naaktfoto van een van de verdachte broers... lijkt de aanleiding geweest voor de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Bij een ruzie over de foto zou het meisje in een sloot terecht zijn gekomen en verdronken. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is verder opgelopen naar 839. En dat zijn er 17 meer dan gisteren. Ook de totale ziekenhuisbezetting van patiënten met het virus nam toe naar bijna 2700. President Biden heeft aangekondigd dat Amerika de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2030 tot minder dan de helft zal hebben teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 2005. Biden zit een online klimaattop voor waar 40 staatshoofden en regeringsleiders aan meedoen. Het weer, flink wat zon, ook wat wolkenvelden. Het is een graad of 12. Morgen iets meer zon, maar dan wordt het opnieuw niet warmer dan zo'n 12 graden.